Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amerika wordt even niet meer geprikt met het Janssen-vaccin. Net als bij het AstraZeneca-vaccin moet onderzocht worden in hoeverre trombose een bijwerking is. Er zijn zes meldingen bekend in de VS bij vrouwen tussen de 18 en de 48 jaar. In totaal zijn bijna 7 miljoen Amerikanen ingeënt met Janssen, zegt CNN. An immediate pause in the use of the Johnson Johnson single-dose coronavirus vaccine. This is after six recipients in the United States developed a rare disorder involving blood clots. Nederland heeft meer dan 11 miljoen Janssen-doses besteld. Gisteren kwamen de eerste vaccins hier binnen. Je hebt er maar één prik van nodig. Minstens 42 migranten zijn verdronken toen hun boot kapseisde tussen Jemen en Djibouti. Het zou gaan om mensen die weggevlucht waren voor de oorlog in Jemen. Volgens de VN zijn onder de doden 16 kinderen politie heeft afgelopen jaar in totaal bijna 113.000 coronaboetes uitgedeeld. Meer dan de helft daarvan waren voor het overtreden van de avondklok. Dat is wel opvallend, want die is er nog maar sinds januari. Marktkooplieden staan op het Malieveld in Den Haag niet om hun spullen te verkopen, maar om te protesteren. Op dit moment mogen alleen kramen met eten en drinken open. Verkopers van stoffen, tassen en kleding zitten al maanden thuis. En daardoor wordt het op andere plekken juist drukker, zegt organisator Richard. De overheid eh, duwt je wel eh, de grote super markten binnen eigendom van de multinationals. Ze dwingen jou eh, te bestellen online via de grote multinationals. Waardoor je een 10 eh, tot 15voudiging hebt van bezorgbusjes die door straten heen rijden. En volgens hem is de markt ook een stuk veiliger omdat alles buiten is en je daar nauwelijks risico zou lopen. Het weer dan nog, een mix van wolken en zon, maar ook nog een paar winterse buien. Het is een graad of 9. Ook morgen weer wat buien en opnieuw 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan files door ongelukken op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Raasdorp en Beverwijk Oost 8 kilometer met drie kwartier vertraging. Daar vindt nu een politieonderzoek plaats. Twee rijstroken zijn dicht. Dat gaat waarschijnlijk tot drie uur vanmiddag duren. Op de A9 vanuit Alkmaar tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein 4 kilometer met een half uur oponthoud. En ook dat komt door een ongeluk.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 Ja, welkom terug lieve luisteraars. Het tweede uurtje van deze lunchroom op eh, deze dinsdag 13 april weer. Lus aan de andere kant, Jan aan deze kant. En eh, nou, zoals het, eh, het oude recept, tweede uurtje. Wat, een recept hebben we, een recept voor de dag hebben we. We hebben het weerbericht en we hebben nog wat andere nieuwtjes denk ik zo tussendoor. En bovenal natuurlijk heerlijke muziek. En we beginnen met Elvis. When I said I needed you, you said you would always stay. It wasn't me who changed, but you, and now you've gone away. Oh, don't you know that now? follow you and beg you to come home. You don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever, I will understand believe me, I'll never tie you down. Left alone, just a memory. Life seems dead and so unreal. All that's left is lonely say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever, I will understand. Believe me. Oh, believe me. Oh, you don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever. in het eerste uur hadden we de, onze prins. En dit was natuurlijk de king. Hè? Dat is uh, eh, onze eigen Elvis. Wat heeft deze man toch mooie muziek aan ons nagelaten, Luus. Hè? Nou, echt wel. Ja. Geweldig. Favoriet. Jij eh, gaat iets eh, leuks voorlezen, denk ik. ik. er is iets, ik heb toch iets leuks kunnen vinden. Een, een, fietstocht. Hou je van fietsen? Dat is een fietstocht sowieso leuk. Maar een fietstocht van het ene gerechtje naar het andere. En dat langs vier restaurants in Haarlem en Spaarndam dat is eh, waar Bites en Bikes komend weekend voor staat. Frank Boom is normaal gesproken werkzaam in de muziek- en eh, entertainmentindustrie... Maar, als, maar zoals bij zoveel in de culturele sector ligt dat allemaal vrijwel stil... sinds corona de kop opstak. Dus hij heeft eh, wat anders verzonnen. Hij is toch een beetje in het entertainment verder gegaan... en hij heeft wat nieuwe dingen uitgeprobeerd. En daaronder is dan een fietstocht eh, eh, langs eh, nieuwe restaurants. hij was altijd al gek om nieuwe restaurants uit te proberen. En nu doet hij dat met mountainbiken en fietsen. Sinds enige tijd zijn nieuwe hobby leek hem dat een goede combinatie. Op de, op de fiets van Haarlem Centrum via de Veerplas en de Mooie Nijl naar Spaarndam... is sowieso al inderdaad een hele mooie route. Maar hij wordt nog leuker als je lekkere gerechtjes kan oppikken. En aanstaande zaterdag 17 en zondag 18 april... kan er smiddags tussen 12 en 6 een route afgelegd worden... waarbij truffels, paviljoen Loef aan de Mooie Nel... het Veerkwartier aan de Veerplas en de Kolk in Spaarndam worden aangedaan. Een culinair avontuur waarmee de lokale horeca gesteund wordt. Omdat je op de fiets wat grotere afstanden kan afleggen is Paandam uh, eh, bij de route betrokken. Bij restaurant De Kolk staat een brioche broodje met uh, pulled pork en koolsalade en barbecue saus op het menu. Het vier, kwartier maakt twee gerechtjes. Een uh, tosti, tosti, tostida en een barbecue saus op het menu. Het, ehm, het wacht even hoor. Ja, eh, de, de, het heeft ook een avocado crème, een crème fraîche, een limoen en koriander. Eh, voor vegetariërs met bijvoorbeeld uh, jackfruit in plaats van spicy beef. En wat de beide andere restaurants serveren is nog niet bekend. Dat wordt de komende dagen nog duidelijk. Kaartjes kosten 25 euro per deelnemer en zijn te bestellen op Bites and bikes.nl. Wat een leuk initiatief dit. Ja, het is echt heel leuk. Ja, toch? En uh, eh, je weer voor de horeca voor een deel. Toch? Toch, ja. en mocht het, eh, mocht het aanstaan, mocht het eh, inderdaad veel mensen op afkomen... dan, dan, wordt het, misschien, ja. dan wordt het herhaald met andere routes.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 Uh, even kijken. Oh ja, dat is ook wel leuk natuurlijk. Uh, over Jaapje. Jij weet wie Jaapje is, uh, dus? Nee. Ja, een Zandvoors legende. Oh ja, tuurlijk. Okay. ja. Nou, hij is op zijn plek uh, vandaag. Uh, dat is uh, drie dagen geleden inmiddels hoor. is Jaapje, oftewel Simon Jane Paap, gearriveerd in het Zandvoorts Museum. Jaapje van Zandvoort is een standbeeld dat is vervaardigd door kunstenares Noor Brandt. De Zandvoortse Jaapje leefde rond 1800, was te zien op jaarmarkten en kermissen... en werd niet groter dan 76 centimeter. Dit prachtige verhaal wordt vanaf 7 mei getoond in de hoop... dat het museum weer snel open mag. Lijkt me heel leuk om het verhaal even te gaan bekijken daar. Ja, ja, je mag het helemaal nog niet nemen. Nee, ook nog niet. Dus eh, weer wat, eh, wat we op de, de bucketlist kunnen gaan zetten eh, binnenkort allemaal. En het hele lijstje. Ja. We gaan iets Italiaans doen van Marco. Marco Borsato. questa pioggia nei capelli perché lo fai con questi occhi un po' fanciulli un po' marinai per una dose di veleno che poi dentro di te non basta mai con le tue mani da violino perché lo fai tu che sei rosa di giardino dentro di me, come un gattino sopra un tetto di guai. Dimmi perché, perché lo fai, perché... Ja, dat was wel echt, echt onze Marco Borsato. Dat was uit zijn beginperiode dat hij... Uh, die periode dat hij ontdekt werd bij de Soundmix Show. En daar had hij wat Italiaanse cd's gemaakt. En dat was eh, dit nummer, onder andere, van afkomstig. Mooi nummer. Mooi nummer, zeker Luus. Ehm, Roy van Buringen die heeft eh, een bericht gedeeld op de social media. Eh, het gaat erover dat in Zandvoort zijn de zones op het strand... waar durfsporters zoals kitesurfers hun sport mogen beoefenen is aangepast. Dat maakt de gemeente vanmiddag bekend. Durfsporters moeten deze zone gebruiken van 15 april tot 1 oktober. En aan het eind van het zomerseizoen volgt een evaluatie. En eh, meer hierover informatie kunt u vinden op de site van uh, Ja, ik had het ook net doorgekregen. Oké. Ja. Eh, ga jij wat voorlezen? Nou, nou ik ga wat, wat eh, laten luisteren. Mag ook. Ik heb eh, een, nummer van Alan Clark, Blowing in the Wind. Dat is natuurlijk origineel van Bob Dylan, maar ik wil hem van Alan Clark ook al horen. En dit komt uit het programma waar ik was mijn favoriete programma Beste Zangers 2018 dit keer. Okay. Dus ik ga hem even laten luisteren. Nou, zet maar op. must the man walk down before you can call him a man? And how many seas must the white dove sail before she can sleep in the sand? Yes, and how? many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing. for kan die jongen zingen. Dit Leuk, is echt, hè? Echt moet het wel trots zijn eh, op, deze Ellen Clark. Ja, echt wel. Dit is echt kippenvel. Als, het, als een nummer zo mooi gezongen wordt, dan... Ja, vol overtuiging. En ja, dat pakt je gewoon. Ehm, we zijn natuurlijk heel wat uh, opknapbeurten in Zandvoort. Ik heb hier een stukje dat gaat over het proefvak op de boulevard Paulusloot. En dat is eh, nu te bekijken. Wil je zien hoe de nieuwe boulevard Paulusloot, oftewel de Zuidboulevard, gaat worden... Er is nu een proefvak aangelegd halverwege de boulevard Paulusloot. De gemeente Zandvoort wil een mooie en functionele boulevard realiseren... die past bij de behoeftes van de inwoners, ondernemers en bezoekers. De gemeenteraad heeft in mei 2019 het schetsontwerp van boulevard Paulusloot en boulevard de Vervouwsje vastgesteld. Op basis van dat schetsontwerp is een concept voorlopig... Uh, ontwerp gemaakt voor de boulevard Paulusloot. Op basis van de ingebrachte zienswijze is het voorlopig ontwerp afgerond... en heeft de gemeenteraad het vastgesteld. Nu het proefvak is aangelegd kun je alvast nieuwe bankjes uitproberen... en ervaren hoe breed straks het wandelgebied wordt. De volledige herinrichting van de boulevard Paulusloot begint na het komend zomerseizoen. Nou, dat bij deze. was dit. En eh, gaan we kijken of Luus nog een eh, positief weerbericht heeft voor ons. Ja, ik, eh, ik hoop het. Ik hoop het echt. er zijn vandaag in ieder geval flinke perioden met zon. Er trekken ook enkele wolkenvelden over de regio. En heel lokaal is er ook een bui mogelijk. De noordwestenwind is matig. En het wordt vanmiddag 9 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en droog. En de temperatuur daalt wel flink. En overal in de regio gaat het dan ook licht vriezen. Morgen is er een mix van eh, flink wat zonneschijn en eh, enkele stapelwolken. Heel lokaal is een bui mogelijk, maar over het algemeen is het droog. Er waait wel een matige noordenwind en het wordt niet warmer dan een graad of 9. Donderdag is het droog met geregeld zon. De wind waait uit het noordoosten en de temperatuur stijgt naar ongeveer 10 graden. Vanaf vrijdag wordt het langzaam wat warmer... met vrijdag en zaterdag temperaturen van een graad of 11. Zondag kan zelfs 13 graden worden... en na het weekend stijgt het kwik verder naar 15 tot 17 graden. Het weerbeeld laat veel zon zien en het blijft droog. Dus de vooruitzichten zijn niet echt. Eh, slecht. Nee. We en, gaan de eh, goede kant op. We durven het haast te zeggen, maar het lijkt me een beetje terrasweer. Ja, je durft het niet te zeggen. Meneer Rutte, terras, hè? terras weer, ja, meneer ja, Ja, Oké, okay, ehm, we, gaan weer iets Nederlandstaligs doen. Dat is een heel mooi nummer. het, een eh, wijze raad voor iedereen. Lisbeth List. als een kind. Van de winden van de liefde en herkende open blik in de ogen van een vreemde. Dans met de maan, sla je armen om de sterren, ga je dromen achterna op de maand van de seizoenen. Heb het leven lief als de stormwind grondt en als de lente komt en verberg je niet. Als de regen valt en als de donder knalt, zing het hoogste lied. Vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht, heb het leven lief en wees niet bang. dat je stikt in al je tranen. Maar ontwapen je verdriet met dezelfde overgave als waarmee je huilt. Je kunt uit je as en reizen, het geluk van het moment. Zet een streep door het verleden en het leven lief als de storm in het grond en als de lente komt en verberg je niet. Als de regen valt en als de donder knalt, zing het hoogste lied. Vlieg in vogelvlug door de blauwe lucht, heb het leven lief en wees niet bang. Heb het leven lief, met je ogen dicht dicht, hou van wie je ziet. Wat de liefde was en verlies haar niet, heb het leven lief. In de grijze nacht en als de morgen lacht, heb het leven lief. En wees niet bang, wees maar niet waar. schitterend gezongen door Lisbeth List. Heb het leefbelief en eh, neem het de eh, te deze tekst. weg. Ehm, we hadden het net over de boulevard. Eh, we gaan nu gisteren, maandag 12 april, is in opdracht van de gemeente Zandvoort gestart. Met het onderhoud aan het parkeerterrein De Zuid. De werkzaamheden duren ongeveer vier weken. bij de werkzaamheden worden gebroken betonbanden op het parkeerterrein vervangen. En met de nieuwe betonbanden zal meteen een efficiëntere indeling worden gerealiseerd... zodat er meer parkeerplekken komen. Verder zal het terrein worden geëgaliseerd en de kuilen opgevuld worden. Zo ontstaat een vlakker en groener terrein en eh, ook krijgt het parkeerterrein een nieuwe slagboom. Parkeerterrein uh, de Zuid is van wezenlijk belang voor de badplaats... want het terrein is niet alleen voor parkeren op zomerse dagen... maar kan natuurlijk ook gebruikt worden voor andere activiteiten. Een eh, hele goede zaak dit. thing Lucie aan de andere kant. En ik heb hier een eh, kleine quiz onder elkaar. Dit nummer is ook eh, ooit op de plaat gezet, de Dusty Springfield. En nou eh, blijven wij van mening. Wie heeft het op de plaat gezet als eerste? En wie heeft het nummer geschreven? Wie heeft geschreven, maar ik denk... Wij gaan dat opzoeken. Wij dat gaan, wij opzoeken. En wat we ook gaan doen, dat is vast één nummertje draaien van onze artiest van de dag. En nou, dit nummer gaat Loes zijn biografie vertellen. Mambo, mambo, salsa, the cha-cha, the limbo, the foxtrot, and even the tango. With ladies and girlies, with mommies and babies. And DJs can play this, cause it's on their playlist. Ah, door. Hey! cha-cha, the limbo, the on their playlist. And on my journey through all of these dances, I found a lot of hot sex romances. But Mambo seek me, and Mambo freak me, and she released me. And this is how we go. hey. The babes are all around me. hey. Dancing all night long. hey. The babes are all around me. hey. Thank you for this dancing all night long. Hey. Mambo, mambo, eh. The babes are all around me. Mambo, mambo, eh. Hey. To the break of dawn. Mambo, mambo, eh. The babes are all around me. Mambo, mambo, eh. Dancing all night long. Mambo, mambo, eh. The babes are all around me. Mambo, mambo, eh. Thank you for this dance. Nou, Luus de uh, los. Ja, dit was dus uh, eh, Lubega artiestennaam van David Lubega. Hij is geboren in München op 13 april 1975. Hij is een Duitse zanger dus. Die in 1999 een wereld scoorde met eh, het, volgende nummer wat we gaan eh, draaien. En dit nummer kwam in veel landen, waaronder Nederland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, op nummer 1 te staan. Lubega is de zoon van een Oegandese vader en een Italiaanse moeder die, beiden die beide begin jaren 70 naar Duitsland kwamen. En Lou Bega kwam in München ter wereld. Als tiener vertrok hij voor een aantal jaar naar Miami. En na zijn terugkomst ontmoette hij zijn latere producer... met wie hij Mambo Number maakte. Deze single bracht hij nog een aantal andere platen uit... waarvan alleen I Got A Girl in Nederland een hit werd. Ik zou zeggen, We draaien... Brandlos, daar komt hij. Mambo number 5. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner.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 I onze zondag vandaag Biga Bega en eh, Mambo nummer 5. Hè? Ja, heerlijk. nummer 6 is nooit uitgekomen, hè? Nee, nee, nee, nee bij nummer 5 had hij al zoveel, zoveel verdiend. Nou goed, eh, maar uh, Lusnik naar de... om even terug te komen op het nummer Going Back van Phil Collins... wat we net draaiden. Ja. Het lied is geschreven door Gary Goffin en Carole King. En het lied heeft als thema terug in de tijd willen gaan... naar de jeugdige onschuld van weleer... En ze schreven het nummer in 1966. Eh, eh, de eerste die het lied op was, wat uh, Genia Raven onder haar artiestennaam Goldie... meer bekend als zangeres van Goldie en de Gingerbreads. Uh, Coffin en King waren echter niet tevreden over de opname... en vervolgens waagde King zelf een poging. En ook dat werd niet uitgebracht. En zij gunden het daarna aan de eerste uitgifte van het lied aan eh, Dusty Springfield. En eh, daarna was het eh, de beurt aan twintigtal andere artiesten. Maar wij hebben dus ook die versie van Dusty Springfield. En die gaan we even draaien. Geweldig. Komt-ie. intro duurt een beetje lang. ik denk het. with them. Jelklus ook. Dit is een hele mooie uitvoering. Echt waar. Ja, toch? Ja. Heb jij het receptje klaarstaan? Ik heb eh, een overheerlijk recept. Oké. Eh, wij eten vanavond eh, overheerlijke spersiebonen... overgoten met een eiersaus. En dit moet je echt uitproberen. Het is heel lekker en apart bij een leuk diner. Maar kan natuurlijk ook gewoon als groente worden ze geserveerd. En, en ik denk dan eh, met eh, een lekkere aardappelpuree. Je hebt nodig voor vier personen circa 800 gram spersiebonen. En voor de saus heb je 40 gram boter nodig, plus 40 gram bloem. Eh, wat runderbouillon, een liter runderbouillon van één tablet. Zout, nootmuskaat, drie hardgekookte eieren. Een bosje bieslook en eventueel een beetje appelsap. Je kookt de eieren in circa uh, eh, 8 minuten hard. Uh, eh, maak de bonen schoon en kook deze in 20 minuten gaar. Bonen in een voorverwarmde schaal doen. En voor de saus de boter verhitten, bloemen doorheen roeren... en na circa 3 minuten de bouillon er langzaam bij gieten. Doe er zout en nootmuskaat bij. Eventueel nog wat appelsap als de saus te dik is. Uh, hardgekookte eieren in stukjes snijden bieslook hakken en beide door de saus roeren. Over de persieboon verdelen en opdienen. Met een aardappelpuree. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Wil je het recept nog even terugzien? Dat kan op smulweb.nl. Nou, dankjewel. Dus wat lekker allemaal. Hè? Ja, wat de mensen maken. Eh, ja, we zijn een beetje nostalgisch vandaag. Dat doen we deze ook nog wel erbij. Simply Red, uh, Holding Back Years. dat is, eh, u hoort er weer de eindtune, eh, lieve luisteraars. We hebben er twee uur zo op zitten, Luus. Jee, wat is dat snel gegaan, zeg. Ja, ja het? tijd vliegt als het gezellig is. Nou, echt. We hopen dat de luisteraars het eh, leuk gevonden hebben. En we nemen zo afscheid. maar niet na nog even uw aandacht gevraagd hebben... voor de actie van onze eigen Linda Kerkman van die voor de actie van Liam lekkere koekjes gaat bakken... die de mensen kunnen halen het is nog een eh, heel mooi initiatief... wat we zeer, zeer wel toejuichen met z'n allen. En eh, we geven ook meteen even aandacht aan het, eh, de actie. Die is 23 april is het namelijk Liamdag. Met allerlei acties om geld in te zamelen voor het medicijn. Dat moet zorgen voor een toekomst voor onze Liam en zijn ouders. dat kan allemaal terug te vinden zijn op wwwsteunliamtegensma 2nl uh, lieve mensen, doe allemaal het best voor deze verschrikkelijke ziekte. Om de jongeren er helemaal lekker bovenop te helpen.